Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De meeste van de 1400 banen bij sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen-op-Zoom verdwijnen, meldt het Financiële Dagblad. Morgenochtend is er een personeelsbijeenkomst en de aankondiging daarvan voeden speculaties over een massa-ontslag of zelfs sluiting. Philip Morris is de grootste industriële werkgever in West-Brabant. De topvrouw van ProRail stapt op. Marion Goud van Sinderen vertrekt op 1 juli omdat ProRail onder strakkere regie komt te staan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In een persbericht schrijft ProRail dat Goud van Sinderen moeite heeft met deze belangrijke wijziging in de aansturing. De motorclub No Surrender wil een moordverdachte aanstellen als president van de afdeling in Limburg. Lau Geraert zou samen met een ander twee mannen hebben doodgeschoten, maar is daarvoor nooit veroordeeld. Alle leden van de Limburgse afdeling van No Surrender zijn onlangs uit de motorclub gezet na een diefstal van geld. De leden stapten toen over naar de rivaliserende club Bandidos. PVV-kamerlid Fleur Agema gaat morgen aangifte doen tegen partijleider Samson en voorzitter Spekman van de PvdA. Dat zei de nummer 2 van de PVV in het tv-programma 1 op 1. Agema noemt de aangiftes tegen Geert Wilders absurd en geeft gehoor aan zijn oproep om zelf aangifte te doen tegen de PvdA'ers. Zij zijn in hun uitspraken over Marokkanen veel verder gegaan dan ik, zegt Wilders. Branchevereniging van Zorginstellingen Actis vindt dat te veel en te snel instellingen voor ouderen worden gesloten. Door de reorganisatie van de ouderenzorg worden honderden mensen gedwongen te verhuizen, zegt een meldpunt dat de problemen inventariseert. Volgens Actis, directeur Koster, had een aantal instellingen open kunnen blijven als de overheid en de verzekeraars hadden samengewerkt met zijn vereniging. Het weer, plaatselijk is een bui mogelijk. De temperatuur daalt zo'n 10 graden. Morgen overdag van tijd tot tijd zon. Vooral in het oosten vallen buien, soms met onweer en hagel. Het wordt 16 graden aan zee tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM Zandvoort. Daar blijf je naar luisteren. Donderdag tussen 10 en 12 uur met Tussen App en Vloed. Live gepresenteerd door Jacques Duif. een stukje dichterbij. Get Closer. Het is het eh, beroemde duo Seals and Croft. and Croft. Get Closer, zo heette het. We gaan genieten van eh, Percy Sledge. En die heeft een wijs advies voor u. Neem de tijd om haar te leren kennen. En dat geldt voor de mannetjes dus eh, die een vriendinnetje ontmoeten... of omgekeerd voor de vriendinnetjes die een mannetje ontmoeten. Dames, neem je tijd om hem te leren kennen. Percy Sledge. Take time to know her. that she was bad. I didn't know it. Her pretty smile never did show it. All I knew is what I could see. And I knew I wanted her for me. Took her home to mama. Mama wanna see my future bride. Oh, she looked at us both. And then she called. I went straight to the church. I just couldn't wait to have a little girl of mine. When I got off from work, the preacher was there, so was my future bride. He looked at us both and he called me to his side. progression to the east thing. But it looked like everything was gonna turn out alright. Then I came home one night. And there she was, kissing on another man. Now I know what mama meant when she took me by the hand and said something.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 Let me hear you whisper softly in my ear Rogers Hij had een grote hit mee, Lady. Maar dit keer zong hij het samen met eh, Lionel Richie. We gaan genieten van eh, een prachtig nummer van eh, The Carpenters. In I Won't Last a Day Without You. Oftewel, ik kan het geen dag zonder jou uithouden. tussen app en vloed live. Op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. Ik zei het al, de Carpenters luisteraars. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong, and that's droll. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there. smile. It's all worthwhile. heerlijke muziek maken, die Carpenters toch.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 was eh, David Gates, de leadzanger van Brad met Aubrey. Prachtig nummer. En dit is natuurlijk eh, de queen van Amerika. De koningin Barbara Streisand met Guilty. En ze zingt het samen met natuurlijk Barry Gibb van de Bee Gees. even lekker genieten van wat eh, Latijns-Amerikaanse muziek. Dat doen we met eh, Kenny G en Babel eh, Silbato. heerlijke muziek vinden hoor. Beetje Braziliaans. Nou, dat was natuurlijk... Eh, niemand minder dan Kenny G met B. Gilberto. Niet Astrid Gilberto, die zingt dat nummer ook.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 Tegen zijn zuster misschien, ik weet het niet. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above? sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh, the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better my troubles, that's what you do. There's a natuurlijk Mandy, dat prachtige nummer wat hij, eh, waar hij een hele grote hit mee heeft gehad, luisteraars. Ja, ik kijk op mijn klokje. Het is bijna tien over half twaalf. Maar tot twaalf uur blijf ik bij u met eh, mooie muziek. En ik heb een ander voor meegenomen vanavond. Waaronder ook eh, het nummer van Dan Seals. Ik draaide zojuist een nummer van Seals en Croft.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 Helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend. wanted to be. Ze zingt het helemaal. By herself, Celine Dion. I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone Living alone I think of all the friends I've known But when I die insecure. A love so distant and obscure remains the cure. met All By Myself. Een nummer natuurlijk vooral bekend van Erik Carmen. Ja, luisteraars, ik weet dat de dochter van Karin Kok eh, op vrijdag, morgen dus trouwt. En eh, ja, als je dochter gaat trouwen, dan heb je altijd een beetje een weeg gevoel van binnen. Vooral voor de vaders is dat het geval. En daarom voor die vaders het volgende nummer. O schat, er komt een dag, ik moet er niet aan denken. Het leven zal je wenken, dan zeg je ons gedag. O schat, er komt een dag, dat ik met je moeder samen zal sloffen door de straat. En oh als je ons dan eens zag. We komen s'avonds thuis, waar het droevig is en leeg. Dat eenzaam klinkt en koud zonder jouw blije lach. En jij, jij weet van niks, jij ziet mijn tranen niet. Jouw ogen glanzen blij, jij hunkert en geniet. En ik, ik hou me goed, ik kleur je dag in goud. Zoals een vader doet, wanneer zijn dochter trouwt. De tanden op elkaar, leid ik je aan mijn arm het huis uit door de rij. Van vrienden en van buren, de grote auto in. En binnen enkele uren geef ik je weg aan iemand van wie je zei ik wil hem. En als je hem dan neemt, zul je onze naam verliezen. En een andere verkiezen die ik nu nog niet ken. Ik weet dat op die dag je jeugd is afgelopen. Dan gaat je kooitje open naar de tijd dat alles mag. Ik weet het wel, die dag zal ik als een klok doen klinken. De glazen zullen blinken en iedereen lacht. Maar eenzaam met je moeder ben ik van dan af oud. Of het zomer is of winter wij hebben het altijd koud. En hij, die vuile dief, die minnaar met talent, die niets heeft hoeven doen om je te maken wie je bent. De held van ons geluk steelt die bij ons vandaan. En wat nog erger is, de helft van ons bestaan. Die vreemde, zonder naam of gezicht God, wat haat ik die vent. Maar toch, als hij voor jou wil zorgen, dan laat ik hem erin. Hou mijn verdriet verborgen, dan speel ik wel de gastheer die hem hartelijk onthoudt. Voor het laatst ben ik die dag de man waarop jij bouwde. Wat zal ik van je houden, de dag dat hij je Ja, dat was eh, Gerard Koks, luisteraars, met... Eh, eh, voor mijn dochtertje, zo heette het nummer. Het komt van een van zijn uh, vinylalbumen af. Want dat is, dacht ik, niet op cd te krijgen, dit repertoire. Maar ik heb het gewoon van vinyl gedigitaliseerd. Dat gaat ook. En dan eh, kun je het mooi draaien. Een mooi nummer van de Tremolo's. En dan heb ik het over Brian Poole en de Tremolo's. Someone. Eh, een nummer wat voorkomt op de cd waar onder meer ook Silence is Golden op staat. U kent dat nummer vast wel. Pool en de Tremolo's met Someone. Naked in the Rain wordt gezongen door Graham Nash. The clown sat speechless to paint his face. Staring at the image, slowly getting clearer. Wondering if his fear or his heart would win the race. when it dawns on you what it takes from you living under clouds of pain. There's a storm in you, you don't know what to do. Just when you think you're gone insane, you're like naked in the rain. Graham Nash was dat, met eh, Naked in the Rain, naakt in de regen. Ik kijk op mijn eh, klokje luisteraars. Ik heb nog ruimte voor één nummer. Ik ga vast afscheid van u nemen. Dank voor het luisteren weer allemaal. Ik ben de volgende week donderdag weer met een nieuwe aflevering van eh, Tussen App en Vloed.